Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het KNMI heeft de weerwaarschuwing voor storm Henk opgeschroefd. Vanaf 10 uur geldt in het Waddengebied, Friesland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied code oranje vanwege zeer zware windstoten. In de rest van het land geldt code geel. Aan zee kunnen windstoten voorkomen tot 120 km per uur. Daardoor kan er schade ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Ook is er kans op wateroverlast. De Libanese premier Najib Mikati noemt de aanval op het vermoedelijke Hamas-kantoor in hoofdstad Beirut een nieuwe Israëlische misdaad. Bij de aanval kwamen drie mensen om. Onder hen is een van de oprichters van de militaire tak van Hamas. Zowel Hamas als Hezbollah bevestigt zijn dood. Israël heeft de aanval niet opgeëist, maar zegt dat het duidelijk geen aanval was tegen Libanon. Politiekorpschef Frank Pauw roept de politiek op om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Volgens hem is dat het enige wat helpt om rellen, gewonde agenten en schade bij de jaarwisseling te voorkomen. Pauw is landelijk verantwoordelijk voor de portefeuille geweld tegen de politie. Hij zegt dat het optreden van agenten onmogelijk wordt gemaakt doordat ze bij vuurwerkincidenten niet kunnen zien of er sprake is van legaal of illegaal vuurwerk. Ook zou er een sfeer van wetteloosheid zijn. De, Deense rederij Maersk en de Duitse rederij Hapag-Lloyd blijven de Rode Zee de komende tijd mijden vanwege het gevaar van aanvallen door Houthi-rebellen. De schepen van de rederijen varen om langs Kaap de Goede Hoop. Hapag-Lloyd blijft dat zeker een week lang doen. en Het besluit van Maersk geldt voor onbepaalde tijd. De meeste grote rederijen varen sinds half december niet over de Rode Zee in verband met de aanvallen door jemenitische Houthis. Die hebben het voorzien op schepen die een link met Israël hebben. Het weer er staat een vrij krachtige zuidwestenwind die aan, aan zee stormachtig is. Aan de kust is er kans op zeer zware windstoten. Vannacht koelt het af naar een graad of 9.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 Welkom terug bij ZFM op zondag, op zondag tweede deel. Met allemaal hoogtepunten uit de platenkast. En op deze laatste zondag van het oude jaar gaan we daar een eh, een kaleidoscoopje van maken. Vooruit allemaal mooie stukken uit de platenkast. Jong en oud. Paul Ruis heb ik op de draaitafel liggen. Eh, die was ooit lid van de Millers in de beroemde tijd. En die is eh, na de Millers nog een keer met een aantal van die getrouwen naar Brussel gereisd om daar wat op te nemen. En dan heb ik het over 1968. Koen van Nassau op de vibrafoon. Arend Nijhuis op de bas. Tony Nusser slagwerk. Victor Kayatu op de gitaar. En we gaan horen een stuk Paul Ruis aan de piano Little Girl. Little girl, you're the one girl for me, little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you. Man, love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little girl. With your cute little ways, I am yours for the rest of my days. And this great big world will be divine, little girl, when you're mine, all oh, mine. girl for me, little girl. You're as sweet as can be, just glance at you. Man, love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little girl. With your cute little ways, I am yours for the rest of my days. And this great big world will be divine, little girl, when you're mine, all oh mine. Little Girl, het combo van Paul Ruys. En van Paul Ruys gaan we naar een beroemd Engels dansorkest. Het orkest van Sid Lawrence. Dat eh, prachtige avonden verzorgde, prachtige optredens... met muziek uit stijl, muziek in de stijl van de jaren 40. Sid Lawrence is inmiddels al lang overleden... maar het orkest bestaat nog en is voortgezet door... Eh, trombonist Chris Dean. En we gaan nu luisteren naar een klassieker. En dat is een eh, stuk waarbij twee vocalisten optreden. Sarah Gilbertson en Tony Jacobs. En het stuk is getiteld Side by Side. a barrel of money. Maybe we're ragged and funny, but we'll travel along singing a song side by side. Well, we don't know what's coming tomorrow. Maybe it's trouble and sorrow, but we'll travel the road sharing our load side by side through all kinds of weather. What if the sky should fall just as long as we're together? It really doesn't matter at all. When they've all had their troubles and parted We'll be the same as we started, just traveling along, singing a song, side by side. just blowing bubbles. What a pair, always walking on air. Life is nothing but a fantasy. Who cares about the weather? What if the sky should fall? What if the sky should fall? What if the sky should fall? We'll always have to be together. It really doesn't matter. It doesn't matter at all. When same as we started. Traveled along, singing a song, side by side. by side. kunnen we het niet maken. Chad Baker met het stuk Baby Breeze. Als je beroemd bent in je muzikale kringen... en eh, je hebt alle lof al jarenlang over je heen gekregen... dan eh, is, het altijd mogelijk om het nog interessanter te maken... door een duo te vormen op de plaat met eh, iemand anders die ook beroemd is. En dan heb je plezier en dan heb je allebei je ding, zal ik maar zeggen. Eh, er zijn diverse artiesten die dat gedaan hebben en nog steeds doen. Eh, voor mij ligt een cd met Frank Sinatra duets. En een van die duetten die hij heeft opgenomen is met Natalie Cole, de dochter van Nat King Cole.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 Hey, no, they can't take that away from me. No, no, you, you can't take that away from me. You've changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. Baby, they can't take that away. No, they can't take that away. Ja, Frank Sinatra en Natalie Cole. Dan heb ik nu een prachtig ding op de draaitafel. En dat is muziek die wij waarschijnlijk allemaal toch nog wel kennen. Sommige intens, andere van ver weg. Maar je kan er echt niet omheen. Een groep die in de jaren 60, 70 overal te horen was. En die ook speelde in het grensgebied van pop en jazz. En dan heb ik het over de Peddlers. De legendarische Britse pop-jazzband. gestopt in de jaren, nou halverwege de jaren 70. En de band speelde vaak een geïmproviseerde soulachtige stijl... die ver van de rock and roll van hun voorgaande band verwijderd was. De twee vormden een ingespeelde ritmesectie en meneer Philips zong met een diepe stem en beheerste zijn orgel op meesterlijke wijze. Ze kreeg eh, optreden na optreden. Overal werden ze gevraagd om eh, opnames te maken. Ze hebben met Janne Alman gespeeld en speelden net zo goed in grote concertzalen als in rokerige kelders. Ik ga twee stukken laten horen. Het eerste is <laughs> een stuk opgedragen aan een eh, volledig lege bluesclub... waar anderhalve man in een paardenkop zit. Ook dat maken muzikanten mee. Maar desondanks wordt er gespeeld alsof er niks aan de hand is. Empty Blues Club. I just sit here thinking. hangs on the ceiling the menus on the wall. Father Time has made an entrance. He's just no good at all. The candles flickering down. They're nearly almost through. It's got that old lonesome feeling, you know. Empty clothes. Peddlers, de Empty Blues Club. En een stuk waar ze de Parade mee gehaald hebben... en waar eh, eh, alle, eh, ja, alle radiostations dankbaar van gebruik van gemaakt hebben... was natuurlijk een van hun top succesnummers dat ik nu laat horen. On a Clear Day, de Peddlers. the palace on a clear day. And a clear day is a clear day. day, rise and look around will see who you are on a clear day. How it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. But on that clear day. that clear day, you can see forever and ever, evermore. you can hear from far and near a world you've never heard before on that clear day. Oh, on that clear day, you can see forever and ever.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 En er zijn er eh, veel die in de Soundmix Shows verbazen, maar er zijn er weinig die blijvend zijn. En een van degenen die blijvend is gebleken en zich altijd laat eh, begeleiden door fantastische Nederlandse bandleden. Dat is uh, Peter Douglas. En ik ga twee stukken van hem laten horen. Want hij is nog, eh, nog steeds fantastisch. Hij werd beroemd omdat hij zoveel uh, stem, stemvergelijkingen had met Frank Sinatra. Hij hoefde er niks voor te doen. Hij leek er erg veel op, ook zijn dictie. En zijn hele performance. En toch is hij altijd Pieter Douglas gebleven. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Cause I've got you under my skin. Yeah, you grab me under my skin. Peter Douglas was dat. Uh, ik ga nog een stukje laten horen. I get a kick. out of you. I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all So tell me why should it be true That I get a, a kick out of you some like the perfume from Spain. Yes. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. But I get a, a kick out of you. I get a kick every time I see you me that you obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. But I get a kick out of you. you do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. However, I do get a kick. Mm, you give me a boot, I get a kick. van Oscar Moore, Oscar's Blues. En in dit eerste deel liet ik horen eh, de zangeres Jackie Dankworth, dochter van Johnny Dankworth en Cleo Lane. En Cleo Lane zelf laat ik nu horen. It ain't what you do. ain't what you do, it's the way that you do it. Ain't what you do, it's the way that you do it. Ain't what you do, it's the way that you do it. That's what gets results. Ain't what you do, it's the way that you do it. Ain't what you do, it's the time that you do it. Ain't what you do, it's the time that you do it. That's what gets results. You can try hard, don't mean a thing swing. Taint what you do, it's the place that you do it. Taint what you do, it's the time that you do it. Taint what you do, it's the way that you do it. That's what gets results. you do, it's the way that you do it. Take what you do, it's the way that you do the way that you do. That's what gives results. Don't mean a thing. Take it easy, breezy. Then your jive will swing. Tame what you do. It's the place that you do it. Tame what you do. It's the time that you do it. Tame what you do. It's the way that you do it. That's what gets results. That's what gets results. That's what results. Ja, dat was uh, eh, Cleo Lane. Ik heb nu op de draaitafel liggen... Um, de Bates Brothers. Alexander Bates, tenorsaxofoon. Peter Bates, piano. Marius Bates, bas. Angelo Verploegen. Ja, trompet en Hoorn. Rob Delfos altsax. Jan Menu baritonsax. Joost Patochka het slagwerk. Of Wim Kegel of Pascal Vermeer. Het ligt eraan welk nummer ik draai. Dat is nog niet zo bekend. Maar het nummer dat ik nu ga draaien... dat is You Leave Me Fretless. En Fretless, dat is een... Eh, een verwijzing naar het soort bas. De dwarsstreepjes op een basgitaar en op een gewone gitaar, dat noemen ze frets. Maar je hebt ook gitaren, basgitaren, zonder die frets. En dan moet je zelf maar uitzoeken waar de goede tonen zitten. En eh, de jonge man Marius Beets weet dat donders goed. Dat hoort u zelf. You leave me fretless. The Bates Brothers. volgens mij niks te veel gezegd. De Bates Brothers. You Leave Me Fretless. Ik ga nu naar een man met een fantastische, bijzondere stem... die helaas niet meer onder ons is. Het leek zo mooi. De groep De Dijk, inmiddels ook ontbonden... die eh, had eh, hun oog laten vallen op een Amerikaan... Salomon Burkey een eh, soort gospelzanger van oorsprong... die met zijn speciale stem hun harten veroverd had. Ze waren naar Amerika geweest, ze hadden gerepeteerd. Hij kwam naar Nederland voor een reeks concerten. Het vliegtuig landt en hij overlijdt op het moment dat hij het vliegtuig uit wil stappen. Wegproject en eh, gelukkig hadden ze allemaal nog mooie opnamen. Ik laat een stuk horen. Salomon Burke My Rose Saved from the Street. See how she loves the eyes she catches And the wind just blew her mind These thrills will never meet their match to the thorns I will stay blind The kind of itch that stands all scratches And the pain a perfect bind My road safe from the street Nearly crushed under my feet You are my road safe from the street that I came down. I felt somehow we did not connect. From the dirty part of town, you were smiling without acting. The way you wore that crooked crown. My road safe from the street. You are my road safe from the street I might have thought that I found you, but I bet you knew we were meant to meet. My rose seat from the street nearly crushed under my feet. You are my rose safe from the street. You were waiting there just to be picked, or was it just a pose? Could it have been? to really met de dijk. En het laatste stuk alweer van vandaag. Het laatste stuk alweer van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot volgend jaar op de eerste volgende week zondag presenteren wij met zoveel mogelijk presentatoren van ZFM Jazz op zondag het programma en dan nemen we allemaal ons eh, pakketje mee van onze lievelingsstukken... waarmee we het nieuwe jaar gaan. Bedankt voor het luisteren. En uh, goed oudjaar en een mooi nieuwjaar met alle goeds qua gezondheid, geluk enzovoort. Tot dan! Ja, terwijl de storm hier losbarst en de regen klettert... gaan we eruit met...